4 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Minister Dekker voor Rechtsbescherming vindt dat er fouten zijn gemaakt in het toezicht op Robert M., de kindermisbruiker die het lukte om journalisten van de Volkskrant te spreken. Ook wist hij de ouders van zijn slachtoffertjes een brief te sturen via hun advocaten. Dekker betreurt de gang van zaken. Volgens hem is het personeel van de gevangenis te weinig alert geweest. De Amerikaanse minister van Defensie heeft Nederland gecomplimenteerd met de extra uitgaven voor Defensie. Hij noemde het in een gesprek met minister Bijleveld een grote stap voor ons land. Nederland heeft de uitgaven verhoogd naar 1,17 van het bruto binnenlands product. President Trump wil dat alle NAVO-landen de norm van 2 halen. De aanpak van adresfraude loont, zegt staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken. De controles kosten een kleine 10 miljoen euro, maar ze leverden 11 miljoen euro op. Met de adrescontroles wordt fraude met uitkeringen en toeslagen bestreden. En ook kan er bijvoorbeeld illegale onderhuur mee worden tegengegaan en criminaliteit mee worden aangepakt, zoals illegale prostitutie en teelt. De Erasmus Universiteit wil minder afhankelijk worden van de overheid en gaat daarom geld inzamelen bij particulieren. Vandaag begint een campagne om binnen acht jaar 100 miljoen euro in een fonds te hebben. Met het geld wil de Rotterdamse Universiteit onderzoek financieren, topwetenschappers aantrekken en uitmuntende studenten met beurzen ondersteunen. Hotel De Wereld in Wageningen is failliet. Het hotel blijft voorlopig wel open. In De Wereld werd in 1945 onderhandeld over de capitulatie van de Duitsers. Wageningen lag destijds aan het front. De bevolking was geëvacueerd. Het pand is eigendom van de stichting Nationaal Erfgoed Hotel De Wereld. Het faillissement geldt alleen voor de uitbater van het hotelrestaurant. Het weer, veel bewolking, maar over het algemeen droog en soms ook wat zon. Het is maximaal 8 graden. Ook morgen veel bewolking en wat regen, maar wel een paar graden warmer. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het valt nog mee met de drukte in de Randstad. Dit zijn de drie files die nu eh, serieus vertraging geven. De A5 Hoofddorp Amsterdam. Zeker een kwartier in de file tussen de afrit IJmuiden en de aansluiting met de A10. Op de A10 Zuid tussen Osdorp en knooppunt Amstel ook een kwartier vertraging vanwege een spoedreparatie aan de vangrail. Dat gaat tot een uur of vijf duren. Bij Utrecht sta je vast op de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht. Tussen Soesterberg en knooppunt Rijnsweert 4 kilometer. Na een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Omrijden kan via de A27, maar je kunt ook kiezen voor de route via Barneveld en Ede.